Renske van der Zalm met het NOS Journaal. In Guinea in West-Afrika is iemand overleden als gevolg van het zeer zeldzame Marburg-virus. Sinds 1967 zijn er twaalf grote uitbraken geweest van het Marburg-virus, vooral in Afrika. Het virus leidt tot zogeheten hemorragische koorts, waardoor ook bloedingen kunnen ontstaan. Een patiënt kan binnen een paar dagen overlijden. Tegen het Marburg-virus zijn nog geen medicijnen of vaccins. Een vrouw van 38 klaagde Britse prins Andrew aan... wegens herhaaldelijk seksueel misbruik. Dat is volgens haar gebeurd toen ze minderjarig was. Onder meer in het landgoed van zakenman Jeffrey Epstein. Andrew was een vriend van Epstein. Het is vandaag precies twee jaar geleden dat de 66-jarige Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel. Hij zat destijds vast op verdenking van kindermisbruik. Ook zou hij een netwerk hebben opgezet voor het seksueel misbruiken van tienermeisjes. Op de A4, ter hoogte van het Prins Klausplein in Den Haag, is een zwaar ongeluk gebeurd. Daarbij waren in ieder geval een auto en een motor betrokken, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep West. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht. De rijstroken bij het Prins Klausplein zijn momenteel in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Onder meer de brandweer, een ambulance en een traumahelikopter zijn ter plaatse. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn. En de software die iPhones doorzoekt op beelden van kinderporno... zal volgens Apple niet gebruikt worden voor andere doelen. Dat zegt het techbedrijf na kritiek op de aangekondigde applicatie. Volgens privacydeskundigen kan de software worden gebruikt om dissidenten op te sporen. Maar Apple zegt niet in te gaan met verzoeken van regeringen...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 Maybe space is all it takes It's time to fix us. Don't let your mind. zomer is jouw keuze ZFM. shit. Oh shit. Oh shit. Oh ready for this. Oh shit. Oh. oh! It's me, Fergie. Up here. Hold up. Hold What's up, baby? Come on. When I come to the club, step aside. Oh shit. Pop the seats. Don't be heavy in the line. Oh shit. VIP, you know I gotta shine. Oh shit. I'm Fergie Ferg. Give me love you long time.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 Drinks start pouring my starts slurring, everybody start looking real shit. wishing that I didn't wear these shoes. Like every time I get up on the do, paparazzi put my business in the news. Oh, and I'ma get up out my oh, face, or I turn around and spray your ass with mace.